Het kabinet bekijkt nu of het inderdaad Patriots zal leveren. Vorige maand werd een Turkse grensstad vanuit Syrië beschoten. De langstudeerboete heeft de overheid ruim 12 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit gegevens van het ministerie van Onderwijs die NOS op 3 heeft opgevraagd. Een maand na de invoering op 1 september besloten VVD en PvdA de langstudeerboete per direct af te schaffen. De kosten van de voorbereidingen en de invoering liepen toen al in de miljoenen. En daar komen nog kosten bij voor de afwikkeling en een tegemoetkoming voor hogescholen en universiteiten. In een leegstaand bedrijfspand in het centrum van Arnhem heeft de politie een hennepkwekerij ontdekt waarin valstrikken waren geplaatst. In het pand waren de bovenste twee treden van een trap weggehaald. En volgens de politie was dat niet te zien doordat er vloerbedekking overheen lag. Daarnaast waren twee stroomdraden gespannen achter een deur. Een deel van de asielzoekers in het tentenkamp in amsterdam ostdorp is in hongerstaking gegaan. Burgemeester Van der Laan wil het tentenkamp ontruimen... en heeft tien gemeenten bereid gevonden de asielzoekers tot het eind van het jaar onderdak te geven. Maar de ongeveer 30 asielzoekers die in hongerstaking zijn gegaan... willen een definitieve oplossing. Het Openbaar Ministerie heeft 20 jaar celstraf geëist tegen de drie verdachten van de moord op een jongen van 12 in Breda. Hij kwam in 2010 om het leven bij een aanslag met automatische vuurwapens op de woonwagen van zijn ouders. Aanleiding voor de schietpartij zou een mislukte drugsdeal met de vader zijn. Het weer, vanavond is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. In de kustgebieden trekt de wind flink aan en er is kans op zware windstoten. Vannacht wordt het geleidelijk droog. Morgen overdag zonnige periode en droog. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door de regen zijn de dagelijkse files in de Randstad wat langer dan gebruikelijk. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor knooppunt Hoevelaken 4 kilometer. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 5. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Watergraasmeer, voor Amstel Business Park 5 kilometer. Op de A13 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 10. Op de A15 Europoort Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 6... De A15 van Rotterdam naar Gorkum voor Sliedrecht 4 kilometer. De A15 van Gorkum naar Rotterdam voor Sliedrecht 7. A20 Hoek richting Gouda voor Knopen de Brechtseplein 4. De A27 Utrecht richting Almere voor Beeldhoven 5. A27 Utrecht richting Breda voor Knopen de 4. En voor Noorderloos 8 kilometer. De A28 Amersfoort Utrecht voor Utrecht 4. En op de N15 Europort Rotterdam bij Spijkenisse 4 kilometer. Tot zover de verkeer.